leven hier op aarde, dat kost ons bakken geld. Ai, ai, ai, ai. Maar ooit komt er een dag, dan ben je uitgeteld. Ai, ai, ai, ai. Ik heb tot mijn frustratie mijn saldo weer gecheckt. Het is was de inflatie die me dit keer heeft genekt. Want op een dag, dag voor me open. Zal met een viertje naar het witte licht gaan lopen. Dan zeg ik elke keer maar weer op het leven, lieve heer. Want daar beneden, achter moet je alles kopen. koppelt je geluk geen ene cent. Ja. Ik heb mezelf mijn leven lang ontzettend goed verwend. Ah ja. Straks geef ik nog een rondje van mijn allerlaatste cent. Ai, ai, ai, ai. En wil de fiscus nog wat pakken, dan naai ik ze een oor. Mijn laatste hemd heeft toch geen zakken, pas F is er van door. Want op een dag, dan gaat de hemel voor me open. Zal met een biertje naar het witte licht gaan lopen, dan zeg ik elke maar weer op het leven, lieve heer. Want daar beneden af, daar moet je alles kopen. Want op een dag, dan gaat de hemel voor me open. Het kan de mensen daar niet schelen wie je bent. Ik ben op aarde uitgemolken, maar daarboven in de wolken kost een druppeltje geluk geen ene cent. Want op een Dan met een biertje naar het witte licht gaan lopen. Dan zeg ik elke keer maar weer op het leven, lieve heer. Want daar beneden, ach, daar moet je alles kopen. Want op een dag, daar gaat de hemel voor me open. Het kan de mensen daar niet schelen wie je bent. Ik ben op aarde uitgemolken, maar daarboven in de wolken kost een druppeltje geluk je geluk geen ene cent.